uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De politie van Hellevoetsluis heeft in oktober een man terecht niet uit het water gehaald. Dat zegt het Openbaar Ministerie op grond van het onderzoek van de Rijksrecherche. De agenten kwamen af op de melding van een woninginbraak in Hellevoetsluis. In de buurt stond een verwarde man in een singel die weigerde uit het water te komen. De agenten wilden hem niet zelf uit het water halen omdat hij agressief was en ze niet wisten of hij een wapen bij zich had. Bovendien was de singel niet diep. Na een uur is de man toch uit het water gehaald en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan onderkoeling. Uit onderzoek is gebleken dat de man onder invloed was van cocaïne en amfetamine. In Afghanistan zijn alle inzittenden van een minibusje gedood toen dat over een bermbom reed. De explosie gebeurde in het zuiden van Afghanistan bij de stad Kandahar. Volgens de politie zaten er 18 of 19 mensen in het busje. Dat waren vooral vrouwen en kinderen. Het laatste half jaar is het aantal burgerdoden door aanslagen in Afghanistan sterk toegenomen. In Jemen zijn bij een confrontatie tussen het leger en gewapende stamleden zeker 40 mensen gedood. Volgens het ministerie van Defensie vielen de stamleden een militaire basis aan, zo'n 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Sanaa. Bij de gevechten die toen ontstonden werden 17 militairen gedood en 23 stamleden, zegt het ministerie. In Jemen wordt al zes maanden geprotesteerd tegen president Saleh. De president raakte in juni gewond bij een aanslag en verblijft sindsdien in Saoedi-Arabië. Hij weigert de macht over te geven. In Noorwegen is vandaag de eerste begrafenis van het slachtoffer van de aanslagen van vorige week. De vlaggen op overheidsgebouwen hangen half stok als teken van nationale rouw. Ook zijn er verschillende herdenkingsplechtigheden. Het weer van het noorden uit toenemende bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Rotterdam en Breda en op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en Venlo.